1 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Voetbalhooligans waren betrokken bij de rellen in de Schilderswijk in Den Haag vorige week... zei burgemeester Van Zanen in een spoeddebat in de gemeenteraad. Van Zanen wil nog geen besluit nemen over de aanpak van de problemen... zolang er nog een onderzoek loopt naar de exacte oorzaak van de onrust in de wijk. In het spoeddebat werd ook gesproken over incidenten in Scheveningen. Zo werd er vorige week een 19-jarige man neergestoken... Van Zanen onderzoekt of er een limiet moet komen aan het aantal bezoekers van de badplaats. Zo'n 50 inwoners van de Haagse Schilderswijk hebben geprotesteerd tegen de redden die daar vorige week dagen achter elkaar waren. Op een spandoek stond railschoppers blijf af van mijn Schilderswijk. Volgens de deelnemers aan het protest is het belangrijk te laten zien dat de wijk veel meer is dan wat mensen op de televisie zien. 40% van de MKB-bedrijven heeft financiële overheidssteun gekregen om de coronacrisis door te komen. Volgens het CBS maakten de MKB'ers vooral gebruik van de NOW-regeling, waarbij de overheid tot 90% van het salaris van het personeel betaalt. Ook konden getroffen ondernemers eenmalig 4000 euro krijgen en konden ze een belastinguitstel aanvragen. Brabantse ziekenhuizen krijgen er bijna 100 intensive care bedden bij, meldt Omroep Brabant. Daarmee moet de provincie beter zijn bestand tegen een eventuele tweede coronagolf. De bedden komen in alle ziekenhuizen in Brabant. Ook is er, een extra, is er extra beademingsapparatuur besteld. Volgens de ziekenhuizen is er nog wel een tekort aan IC-verpleegkundigen. Het weer nog. Het KNMI heeft voor Groningen en Friesland code oranje afgekondigd. Daar kunnen een paar stevige onweersbuien vallen... met hagel en zware windstoten. Later in de nacht is het overal droog. De temperatuur komt bijna nergens onder de 20 graden. Overdag in het oosten is nog buien. Later breiden opklaringen zich uit vanuit het westen. Het wordt zo'n 26 graden. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.